De oppositie in de Tweede Kamer gelooft er niks van en zegt dat de premier altijd probeert om info achter te houden. Dit zegt Rutte. Ik heb gehandeld naar de wet en naar de geest van de wet gegaan. Als dat vertrouwen er niet is, dan hoort dat van de Kamer. Dan ga ik andere dingen doen. Goede kans dat hij geen andere dingen hoeft te doen. Als er een motie van wantrouwen komt, is de verwachting dat de regeringspartijen daar niet voor stemmen. En die hebben een meerderheid in de Tweede Kamer. In Hoevelaken is een huis onbewoonbaar geraakt toen er vanochtend bliksem insloeg en een explosie ontstond. In eerste instantie van, eh, nou, er valt een raket of, of er ontploft wat. En ik ben meteen mijn bed uitgegaan en mijn man ook. En nou, ik heb buiten gekeken en ik zag in eerste instantie niks. En toen hoorden we sirenes. Ja, in de woning werd een grote hoeveelheid gas gemeten. Daarom moesten huizen in de omgeving worden geëvacueerd. Voor het gezin wordt een tijdelijk verblijf gezocht. Niemand raakte gewond. En tentamens maken is geen lolletje, maar al helemaal niet als je er geen cijfer voor terugkrijgt. Sinds begin april kijken 130 junior docenten aan de Universiteit van Amsterdam geen toetsen meer na. Ze willen een vast contract en hun overuren gewoon uitbetaald krijgen. Omdat ik denk, wat ik nodig heb om hun onderwijs goed te faciliteren, is toekomstperspectief. En dat is er op dit moment niet. Gestreste studenten zitten met de handen in het haar. Als hun toetsen niet worden nagekeken voor de zomervakantie, moeten ze niet alleen een jaar wachten om het over te doen, maar moeten ze ook nog een keer extra collegegeld betalen. Vet balen. Ik voel me ook een beetje machteloos. Het zorgt allemaal voor heel veel stress. Kijk, we worden al genaaid door het leenstelsel en nu komt de UvA ook nog eens bovenop. Eh, we worden aan alle kanten genaaid. De UvA baalt ook van de nakijkstaking en gaat met de docenten praten. Het weer, er trekken flinke onweersbuien over. Voor Gelderland, Brabant en Limburg geldt op dit moment code oranje. Pas op daar voor zware windstoten, veel regen in korte tijd en dikke hagelstenen. Vanavond droogt het op, misschien nog wat zon. Morgen opnieuw flinke buien, mogelijk ook onweer. 18 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door.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 We zien zelfs een licht zonnetje op dit moment hier in Zandvoort. En dat na de, de regenachtige periodes van vanmorgen is het toch wel lekker. Maar we zijn er volgens mij nog niet vanaf en we krijgen nog veel meer regen om ons oren. Dus uh, hou er sowieso rekening mee als je naar buiten gaat dat je een klein jasje bij je hebt. Hè? Dat kan wel eens uh, schelen natuurlijk. Nou, we gaan weer een plaat draaien voor je. Een uh, ja, plaat van een paar jaar geleden van Clean Bandit. We have traveled land and sea. But as long as you are with me. There's no place I'd rather be. exalted. I'd rather be draaien op de radio. Mag je ook wat harder hoor, Martijn. Dus eh, dat eh, kan best hoor. De Clean Bandit en uh, B. Ja, nou, het is lekker zonnig weer aan het worden. Ook wat warmer trouwens. In de studio hebben we ook op dit moment zeker niets te klagen. Maar naar het strand, dat zou ik nog maar even laten. Nou ja, alhoewel, even lekker binnen een kopje koffie of thee drinken. Hè? Dat is helemaal niet verkeerd. everything, only pleasure and pain. From Mexico, Don Diego de la Vegas comme Zorro Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas l'appeler mec du mois Miss Cha Cha Cha, oh Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, quelle linda star Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi et... Eh. Don't forget me, I'm Dr. B Vers sur verre de Cuba Libre Don't forget me, I'm Dr. B Vers sur verre de Cuba Libre Dr. B, huh, that's me cendrier froid les parfums sucrés de Miss Cha Cha Cha Oh Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha Quelle linda star Au milieu de tout ça y'a nous y'a moi eh. Don't forget me, I'm Dr. B Verre brisé de Cuba Libre Don't forget me, I'm Dr. B Verre brisé de Cuba Libre Dr. B, that's me echt uit eh, de jaren 80, de bekende sound. door eh. de Paris Latino van eh, Bandolero. Lekkere zonnige muziek. Ja, <laughs> we hebben wel zomerse dagen gehad natuurlijk. de afgelopen dagen met hoge temperaturen. Maar vandaag kan je niet echt spreken van een hele zomerse dag. Alhoewel, de temperatuur is nog steeds lekker hoor. Dus als het niet regent, kan je gewoon in een t-shirtje even naar buiten.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 Ga gewoon naar eh, lekker Happy Ways, man. Ja, maar dit was uh, het origineel van Bobby McFerrin de Don't Worry, Be Happy. De donderdagmiddag, ja. We hebben gewoon even zin om eh, wat lekkere plaats voor je te draaien. En zo doen wij dat eh, bij eigen lokale radio. 24 uur per dag te ontvangen. En eh, via KPN ook tegenwoordig kanaal 1367 eh, voor tv en 1067 eh, voor de radio. Ook daar uh, kan je CFM, je eigen lokale radio, uh, ontvangen met 24 uur per dag.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 En soms zeg je gewoon, ze zijn er net niet, hè, gewoon. Maar eh, lekker op de blote voeten, ja, <laughs> lekker in de regen. Het kan allemaal, eh, joh, de, bruid op blote voeten. De nieuwe zin van eh, Rowan Hersen was dat. De donderdagmiddag van CFM. Het zonnetje schijnt inmiddels lekker. Nou, hadden we niet verwacht dat we dat vanmorgenmiddag zouden kunnen zeggen. Maar het gebeurt toch echt. for that. It's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, telling me love how you put it on. Got the only key know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear, baby.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 This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. En met het zonnetje dan eh, doet zo'n plaat het wel weer goed, hè? Door de Louis Fonsi, Daddy Yankee en Justin Bieber. En Despacito, de speciale remix van deze plaat. Altijd lekker om eh, dat soort muziek eh, voor je te draaien bij CFM. En Dua Lipa mag ook niet ontbreken. vanuit eh, de leukste badplaats van Nederland hoor je het geluid van eh, Zandvoort. Met eh, de Dua Lipa en Be The One. Ja, dat was een hitje van alweer een paar jaar geleden. Van die paar jaar geleden gaan we naar de jaren 70. Met Frankie Valley en de Four Seasons. Frankie Valley en de Four Seasons voor je. En uh, oh, what a night. Jawel, CFM is eh, ook vandaag weer eh, bij je. En op dit moment alleen maar lekkere muziek doen we ook zeker nog tot aan 4 uur met onder meer deze. groep eh, Tambourine heeft eigenlijk maar eh, één, eh, nee, één grote hitje gehad. En die hoorde je net weer, je hoorde High Under the Moon. Ja, gewoon, het blijft een goede plaats, dus mankeert helemaal niks aan. Deze draai ik heel vaak, blijft ook een lekkere single. Hier is uh, Omi nog een keertje met Cheerleader. she gives Samen met eh, Felix Horia, Omni en de cheerleader. Nou, we kunnen er nog twee tot aan eh, vier uur eh, voor je gaan draaien. En een van die twee, dat is deze disco-klassieker uit de jaren 80. Ga nog een keer genieten van Windjammer. Hier zijn ze met Tossing and Turning. Tossing and turning, in my sleep, that's all Was me and not you, baby Eh, een van mijn uh, eerste 12 inches eh, die ik in mijn bezit had. De single van Windjammer, heel blij, heel blij mee. En tossing en turning. We gaan alweer op naar het nieuws en weer van 4 uur. En dan zijn we er weer met heel veel lekkere muziek. Blijf voor, daarvoor luisteren naar het geluid van Zandvoort.